uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de mishandelingen in Gorkum ging mogelijk een langdurige ruzie... tussen twee groepen scholieren vooraf. Het gaat om leerlingen van verschillende middelbare scholen in de stad... die ruzie met elkaar zouden hebben gekregen om een meisje. Vorige week vrijdag liep dat uit op een confrontatie in een park... waarbij zeker drie jongens door een groep van zo'n twintig andere scholieren... in elkaar werden geslagen. Filmpjes van de mishandeling werden vaak gedeeld. Enkele daders zouden inmiddels geschorst zijn door hun school... meldt een lokale nieuwssite. De politie heeft een groot aantal verdachten in beeld... maar nog niemand aangehouden. En ook zijn er inmiddels vijf aangiftes binnen. FC Den Bosch speelt de rest van het seizoen met een antiracisme tekst op het shirt. Samen tegen racisme. Aanleiding zijn de racistische teksten die Den Bosch-fans vorig weekend zongen... over Excelsior-speler Mendes Morera. Een van de sponsors heeft plaatsgemaakt... zodat de boodschap op de voor- en de achterkant van het shirt te zien zal zijn. Het kabinet is tevreden met de uitspraak van het gerechtshof... dat Nederland geen IS-vrouwen en hun kinderen hoeft terug te halen uit Syrische kampen. Het hof is het eens met de landsadvocaat dat dit een politieke zaak is... en niet een van de rechters. Minister Grapperhaus herhaalde na de uitspraak dat Nederland de vrouwen en kinderen niet actief wil terughalen. De politie heeft bij een beginnend bedrijf in Joure in Friesland drie mannen aangehouden... die betrokken zouden zijn bij een miljoenenfraude. Ze haalden bij investeerders 3 miljoen euro op om een app te bouwen voor mobiele telefoons. Maar die investeerders hebben nooit iets van hun investering teruggezien. De hoofdverdachte, een 40-jarige Groninger... zou het merendeel van het geld hebben uitgegeven aan een luxe levensstijl. Een van de andere twee verdachten kreeg vermoedelijk een provisie... voor het aandragen van investeerders. Van de derde man is niet meer bekend... dan dat hij betrokken was bij de fraude. Het weer, de bewolking neemt toe. temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Ook morgen is het dan bewolkt. Alleen in het noorden is er wat kans op wat zon. En het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe lief. Dank je wel.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 We knallen wat vissen en de shotjes zijn zoet. Welkom terug luisteraars bij het tweede uur ZFM het weekend in. Wij brengen jullie de 40 beste danceplaten van deze week. De eerste 20 heeft u al kunnen luisteren in het eerste uur. Maar de belangrijkste komen nog. Want we hebben de hoogst nieuwe binnenkomen nog. En natuurlijk de nieuwe nummer 1. Dus blijf luisteren en haal de voetjes van de vloer. Want ZFM helpt jou het weekend in. Oh, Avisa, Oh, is weekend, weet niet wat je doet en daar is dan de nummer 2 DJ van de wereld, onze Nederlander Armin van Buren met Unlove You.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 up in call me up. Nummer 17. Sometimes I feel like hold my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't. Dat was op 18 Don't Call Me Up van Mabel. En You Got The Love van Kiana Silva en Mo Falk op nummer 17. En dit is een man, de hoogste nieuwe binnenkomer. I Feel Love van Sam Smith op nummer 16. bought a black Ferrari House in the hills in L.A.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 Vorige week nog op nummer 24, nu op nummer 13. hebben we die andere Nederlander. Nummer 6 van de wereld. Chesto. Met Rita Ora en Jonas Blue. Met zijn nummer Ritual. Vorige week nog op 9, nu op 12. you.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 Well, I hate to leave you back. If you need me, I'll be there. mad in. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nummer, nummer 10, 10, 10. Ja, net hoorde u natuurlijk Narcotic van Junatas, Yannick en Senex. En nu Roses van Saint.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 Turmion Vorige week stond hij ook al op nummer 4. En staat al inmiddels 29 weken in de top 40, Dance Top 40. Peace of Your Heart van Medusa en Good Boys. Down, down, down. The way that we touch is never enough.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 want, you want. U luistert naar ZFM het weekend in. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nummer, nummer 3, 3, 3. Ja, en dan zijn we alweer beland bij de top 3. En dan moet ik zeggen, op nummer 3 staat van vorige week dat hij op 5 stond. Hoekt van Martin Eiken. Oh baby, make your mind up. You knew what you got. got. nog op nummer 1. Loose Control van Medusa, Becky Hill en Good Boys. control. Some patience. Some patience. Ciao. Ja, dat was het alweer. Bijna twee uur, alleen maar dansplaten. De top 40 beste dansplaten van deze week. En ik hoop dat je de lijst leuk vond. En dat je volgende week gewoon weer luistert, want volgende week is ZFM het weekend in er gewoon weer. Maar wil je sneller nog wat meer dance? Luister dan zometeen naar See It. Morgen is er natuurlijk s ochtends een toebak leeft. Smiddags een goedemorgens antwoord. En natuurlijk s'avonds een nieuwe Euro Breakdown. De gewone top 40. Onze nummer 1 plaat van deze week is Ride It van Regard.